Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel huurders die naar de huurcommissie stappen om iets te doen aan hun servicekosten krijgen gelijk. In zaken tegen woningcorporaties kreeg bijna 6 op de 10 geld terug. Bij particuliere huisbazen wonnen huurders zelfs in 9 van de 10 gevallen. Verhuurders maken vaak fouten in het berekenen van de servicekosten, vertelt de huurcommissie. Wat ook nog wel eens misgaat is dan dat bijvoorbeeld de tegemoetkomingen die door de eh, overheid zijn gegeven, bijvoorbeeld voor de hoge kosten van energie, in 2022 en 2023 was dat het geval, dat die dan niet aan de huurders worden teruggegeven. Vorig jaar waren er ruim 3800 zaken bij de huurcommissie. Huurders die in hun gelijk stonden kregen gemiddeld 666 euro per jaar terug. De vier partijen die praten over een nieuw kabinet zijn er bijna uit. Dat maakte PVV, VVD, NSC en BBB afgelopen nacht bekend... na een lange onderhandelsessie. Over een uurtje praten de partijen verder. Dan gaan ze het voor het eerst formeel hebben over de premierskandidaat. In de loop van de dag komen de informateurs met hun eindverslag. Oekraïners kunnen niet meer op elk moment van de dag koffie zetten of hun telefoon opladen. Het land moet op stroomrantsoen omdat veel energiecentrales plat liggen door Russische luchtaanvallen. Je hoort correspondent Christian Pauwen. De verwachting is, zeker ook met die aanhoudende aanvallen... en met het, omdat het steeds lastiger wordt ook om die kolencentrales te herstellen... dat het probleem, zeker in de zomer... wanneer bijvoorbeeld eh, airconditioners gaan draaien... Ehm, nog groter kan gaan worden. Dan zullen huizen dus vaker zonder stroom komen te zitten... om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld ziekenhuizen wel kunnen blijven draaien. En het gaat vandaag in Den Haag niet alleen over de formatie, maar ook over Babi Pangang. De Vereniging van Chinese horecaondernemers overhandigt een petitie aan de Tweede Kamer... om de toekomst van hun keuken veilig te stellen. Deze zomer komen er nieuwe regels. Daardoor wordt het voor restaurants moeilijker om gespecialiseerde koks uit Azië te halen. En Nederlandse koks omscholen is bijna niet te doen, zegt een restauranteigenaar tegen Hart van Nederland. Het beheersen van het vuur, dat is een van de moeilijkste dingen. Eh, het wokken eigenlijk, de snijtechnieken, eh, kennis van de ingrediënten. Dat leer je niet in, in een paar maanden. Volgens de restauranteigenaar zijn veel koks ook helemaal niet geïnteresseerd in het leren van de Aziatische keuken. En het weer nog, een wisselend dagje met in het zuidwesten vooral wolken en af en toe pittige buien bij een graad of 18.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 Ik heb de week al doorgezaagd. Dit is de altijd gezellige muziek van Herb Elven met de Tijuana Taxi. Laat hem dit keer maar eens lekker uitdraaien. heerlijk nummer. Waar Taxi kreeg eh, zojuist een berichtje van een eh, Paula. Charles Duif, daar ben ik dus. Charles, kan jij eh, niet eens een leuk plaatje voor Paula draaien? Ja, Paula, wat moet nou godsnaam voor jou draaien? Ah, ik weet het, ik weet het, Paula, ik weet het. Hey, Paula. I wanna marry you. Ja, dat, hey, hey, Paula. Toch een mooie aanzoek wat je nou meteen van me krijgt. No one else you? Hey Jacco. wat een eh, heerlijke muziek, hè. Hey, Paula. <laughs> nou, Paula, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Eh, eh, ik, ja, kon hem toevallig vinden. een liedje met de, de, titel Paula. Nou, leuk toch? Het is ook leuk. Ik heb mijn gitaar erbij gepakt. We gaan even op... 36, 24, 36. Zo heet het nummer. Shadows. De heren Shadows, uh, Hank B. Marvin, Bruce Wells. Eh, natuurlijk Brian Bennett. Wie was die ander ook weer? Die bassist ook weer. Nou, ben ik even zijn naam kwijt. Even zoeken naar zijn naam. Ben ik wel even een paar uur mee bezig. Dus dat komt dan de volgende week. <laughs> Komt dat wel. Eh, ik hou van jou meisje. I love you baby. so. I need you, honey. I'll never let you go. Cause you're the girl in my life. You're the one I adore. And I, I, I love you. As I walk by the seaside, as I walk through the grass, I see little bluebirds making love while I pass. Bees are humming, there's a singing everywhere. Everyone's in love. Whoa, I love you, baby. I love you so. I need you, honey. I'll never let you go, cause you're the girl in my life. You're the one I adore. schoolyard as I walk by the gate. I hear the weeping willow where we kissed on every day. And carved in the bark you'll find an arrow and a heart. And underneath it says, Whoa, I love you, baby. I love you so. I need you, honey. I'll never let you go, cause you're the girl in my life. You're the one I adore. And I, I, I love you. And I, I, I love you. oh, we, we, hebben, eh, eh, we hebben stilte. <laughs> Het nummer was al eh, helemaal ten einde, luisteraars. Ik had het niet in de gaten. maar die, die radiostilte duurt altijd maar heel eventjes hoor. Dan gaan we naar Twilight Time met Andy Williams. Ook leuk. Even wat sentimenteels. Heavenly shades of night are falling. It's twilight time. voice is calling, it's twilight time. When purple colored curtains mark the end of day, I hear you, my dear, at twilight time. Deepening shadows gather splendor as day is done. Twilight Time. Ja, af en toe moet er een romantisch werkje ook eh, voorbij komen, luisteraars. Vindt u niet? Vind ik wel. Eh, we gaan eventjes naar uh, Blood, Sweat and Tears. En die gebruiken een spinning wheel. What? handed pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you, you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you, you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. show you the color. painted pony on the spinning wheel. Ja. ja Blood, Sweat and Tears. Eh, spinning Wheel. We gaan eh, even genieten van de CCR, oftewel Credence Clearwater Revival. Natuurlijk met de Baton Rising. jaar Credence Clearwater Revival Bad Moon on the Rise. Eh, eh, slechte maan. Heb je wel eens van een slechte maan gehoord? Ik eigenlijk nooit. Nee. Ik, eh, ik vraag me eigenlijk af wat ze daar nou mee bedoelen. We gaan genieten van de mamas en de papa's met Greek Alley.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 And low rent, but keeping out the heat's hard. Love is good vibrations and our imaginations can't go on indefinitely. And California dreaming is becoming a reality. mama's en de papa's. Ja, luisteraars, we gaan... Eh, voordat we weer gaan lachen, eh, met Hans Steven dit keer... gaan we nog even genieten van de marmalade. It's the loving things you do. dames en eh, heren. Nou, eh, ga, ga allemaal eh, maar eens lekker voor zitten. Want, eh... oh jongen. Nou, nou wordt het lachen geblazen. Oh man. Oh jongen, dat is, dat is zo maf is de hele keer weer. toen net, toen, dus stond ik daar nog eh, te wachten dan, voordat ik op moest. En toen zag ik dat die, die cameraman op zijn bek viel En, en, en, toen dacht ik nog van... Oh, ik, van oh. ik dacht... Ik dacht van, als, als dat ik dacht, <laughs> als, als dat dadelijk op moet, dan zal, zal ik wel, wel keihard zenuwachtig zijn. Maar, maar dat is, dat is zo'n maf is Als, als, je er eenmaal eh, staat, dan... dan valt alles van je af. nou, het is... Dus- <laughs> Nou, de, stemming zit er al lekker in, hè, mensen. Dus ik, ik ga maar gelijk eh, verder met de eerste conferentie. jonge, jonge mensen. Het is, het is toch allemaal eh, wat met die, met die politiek eh, vandaag de dag kom. Als, als dat je dat ook soms in de krant leest, nou zeg, dan... dan, dan denk ik toch ook wel bij je eigen van... Eh, nou, nou... Eh, maar, maar, niet alleen in de, in de krant, maar ook Man. Sorry. Sorry, dames. Nee, maar ik moet even... Even wat zeggen voordat ik verder ga. met ik merk... ik merk gewoon dat ik met mijn gedachten niet helemaal eh, bij ben. Maar, maar er komt gewoon... Eh, ja, er is vandaag iets gebeurd en... Eh, ja, dan moet ik de hele tijd aan denken ik zal het maar gewoon eerlijk zeggen. Dus, eh, mijn, mijn hond is dood. ik heb hem eh, uit het raam eh, gegooid. ja, en dat viel nog niet mee, want ik, ik heb van die dubbele glazen thuis. Dus ik, ik heb echt zeker vijf keer moeten gooien voordat hij... Maar ik heb er nou zo'n spijt van, echt waar. <laughs> toch, nou was de ziekte op mijn kamer. Maar weet je wat wel is? Op zulke momenten dan moet ik altijd denken aan mijn vader. Mijn, mijn vader die zei, zei, altijd tegen mij, dan zei hij van, oh manneke, ook al gaat alles mis. En is er niemand meer die van je houdt. En denk je van dat, je, dat je helemaal alleen bent op deze grote wereld. Nou jongen, dan, moet je maar eh, gewoon denken van, van de andere kant... Eh, van, of ja, dan, dan zei hij iets en dat, was echt... Uh, ga ik nou ver met een aantal imitaties. Mijn eerste imitatie is eh, de hond. mijn, mijn tweede imitatie is de zeehond. mijn derde imitatie is de pauw. Oh. Even wachten. Mijn vierde imitatie is de tandartsboor. De blinde zeeman met een houten been die het niet meer weet. Ja. Mijn zesde imitatie is een espresso-apparaat. Mijn zevende imitatie is een hele luie straatmuzikant. Ha, ja, geld. Mijn, mijn achtste imitatie is de broer van Henk de Vries. Hallo, ik ben de broer van Henk de Vries. mijn negende imitatie is een kalkie kalkie frak frak. Kalkie kalkie frak frak. En mijn tiende en laatste imitatie is een pauw die het niet meer weet. Dank u wel. de Golden Ear Rings met een S aan het eind. Toen Frans Krassenburg daar nog zanger in was. In My House was dat.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 This kind of punishment should be. stem van Aletta Adams met The Window of Hope. Mijn naam is Charles Duif. Ik eh, heb de week voor u doorgezaagd, luisteraars. Dat deed ik in het eerste uur eigenlijk. Toen had ik mijn handzaag mee. En eh, ik heb mijn uiterste best gedaan om die week zo snel mogelijk door te zagen. Maar nu moeten we de tweede helft van de week in. En er staat ons nog heel wat te wachten. Maar ook lekkere muziek, luister maar. One minute you're gone, I cry. you're gone, I die. Before you walk out of sight, I'm like a child all alone at night. I stare into emptiness. I'm filled with such loneliness be weten jullie, weten jullie, kunnen jullie mij informeren hoe het, hoe het eigenlijk eh, gaat met Nikita?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 Daar komt mijn meisje aan hoor. Daar komt ze. Katalog, hè? Daar komt mijn baby, de Tremeloos. steven wij alweer af, luisteraars, naar het laatste nummer van deze ochtend met Duifzaag de Week Door. Ik dank u allemaal eh, dat u geluisterd hebt. We gaan eruit met eh, Kenny Rogers, Ruby, Don't Take Your Love to Town. You've painted up your lips and rolled Ik neem eh, afscheid van u, luisteraars. En, ik wens u een zonnige dag. Het ziet er goed uit tot nu toe, dus geniet ervan. Ruby, are you contemplating going out somewhere? shadow on the wall tells me the sun is going down. Don't take your love to town. It wasn't me that started that old crazy Asian war. But I was proud to go and do my patriotic chore. And yes, it's true that I'm not the man I used to be. I still need some company. hard to love a man whose legs are bent and paralyzed. And the wants and the needs of a woman your age, Ruby, I realize.